Dijkers met het NOS Journaal. President Trump heeft opnieuw gezegd dat er gesprekken gaande zijn met Iran. In de Oval Office zei hij dat de VS met de juiste mensen in Iran praat over een akkoord. Bij die onderhandelingen zouden volgens Trump ook buitenlandminister Rubio... en zijn schoonzoon Jared Kushner betrokken zijn. De woorden van Trump staan haaks op wat Iran erover zegt. Zij ontkennen dat er wordt onderhandeld. De VS zou volgens Iran wel contact hebben gezocht. De Tweede Kamer vindt dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne niet mag verslappen door de oorlog in het Midden-Oosten. De partijen hebben wel grote zorgen over hoe Europa en ook ons land de financiële middelen kunnen blijven inzetten om Oekraïne te blijven steunen nu de oorlog al vier jaar duurt. President Zelensky zei vandaag dat de recente aanval van Rusland laat zien dat Rusland niet van plan is om de oorlog te beëindigen. Er werden vanmiddag 500 drones op Oekraïne afgestuurd. Het gebeurt niet vaak dat er een grootschalige aanval overdag plaatsvond. In Denemarken is de partij van premier Frederiksen opnieuw de grootste geworden bij de verkiezingen. Volgens de exit poll krijgt ze 19,2% van de stemmen. Het linkse blok waar de partij bij hoort lijkt dit keer wel net te klein zijn voor de, voor de meerderheid. En daarom is het nog maar de vraag of Frederiksen ook door kan als premier. NSC Cambuur keert na drie seizoenen terug in de eredivisie. De Vriese wonnen van FCM met 2-4. Met 73 punten uit 33 wedstrijden is Cambuur niet meer te achterhalen door de concurrentie. En zeker van tenminste de tweede plaats. Eerder verzekerde ook koploper ADO Den Haag zich al van promotie naar de eredivisie. Het weer vannacht neemt de wind flink toe en er kunnen pittige buien overtrekken. Het is daarbij een graad of 6. In de ochtend neemt het aantal buien af en is er af en toe zon. Maar in de middag volgen nieuwe buien met opnieuw veel wind.